Uur. Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Zes Nederlandse hulporganisaties slaan alarm bij demissionair premier Rutte. Ze willen dat Nederland snel weer geld geeft aan een speciale VN-organisatie... die Palestijnse vluchtelingen helpt. Want mensen in Gaza maken zich grote zorgen, zegt de directeur van die organisatie. More uncertainty, more fear. What would happen to people if uh, they don't even know whether assistance is going to arrive. Volgens Save the Children is het code vlammend rood. Ze willen dat Nederland nu eist van Israël dat er meer hulp wordt toegelaten tot Gaza. Er zijn geen aanwijzingen dat tv-presentator en advocaat Galit Kassem iemand heeft omgekocht... blijkt uit onderzoek van de DJI dat over gevangenissen gaat. Kassem werkte als talkshow-host voor BNNVARA toen het AD het verhaal naar buiten bracht. Daarin stond dat hij als advocaat een medewerker van de gevangenis zou hebben omgekocht... om een cliënt eerder vrij te krijgen. Kassem zelf heeft altijd ontkend en justitie zegt nu ook dat er geen bewijs voor is. De politie doet nog wel verder onderzoek. MBO-studenten krijgen er een verplicht examen bij. De minister heeft bedacht dat ze burgerschap krijgen. Een vak waarin je les krijgt over bijvoorbeeld hoe de rechtbank en de politiek werken. Maar ook over hoe je propaganda herkent en hoe je slim met geld omgaat. Vanaf 2026 moeten studenten dat vak volgen. Het Nederlands elftal staat weer vol goede moed op het trainingsveld. In Italië is morgen de EK-kwalificatiewedstrijd tegen dat land. Een maand geleden werden de speelsters nog uitgeschakeld voor de Olympische Spelen. Maar toch is bondscoach Andries Jonker vol vertrouwen. Ik heb weer vier dagen de gebruikelijke energie gezien. En eh, dat was eh, in februari niet het geval. Ze konden gewoon niet. Het zat er niet in. De pijp was leeg. En eh, nu op een of andere manier is dat weer vol. En, en spat het er weer af. Dus ja, dit is hoopgevend. Goed. Italië-Nederland begint morgen om kwart over zes. Het weer, vanavond veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog bij een graad of 10. Morgen af en toe zon, ook wolken en wat buitjes, dan is het een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukkere avondspits. In onze regio 100 kilometer file bij elkaar. Niet heel veel bijzonderheden. Al gebeurde er wel een ongeluk op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Maar de weg is weer vrij bij Hilversum Noord. Nog 11 kilometer file. Daar met een 20 eh, minuten oponthoud. 20 minuten vertraging ook voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Door 10 kilometer file tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes. Dan een kwartiertje vertraging op de N201 uit Hoorn-Hilversum. Bij Loenen 2 kilometer file.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 Nog eens 20 gemeenten krijgen de komende drie jaar extra geld van het Rijk... om jeugdcriminaliteit tegen te gaan in kwetsbare wijken. Met de 500.000 euro kunnen onder meer Almelo, Den Helder, Gouda en Zwolle plannen maken om te voorkomen dat jongeren tussen de 8 en de 27 in de criminaliteit belanden of daarin verder doorgroeien. En Jonas Vingegaard is bij bewustzijn, zegt zijn ploeg Lisa Bike. De tweevoudig Tour de France winnaar uit Denemarken kwam in de vierde etappe van de Ronde van het Baskeland hard ten val. Het weer, wat zon en enkele buien en een stevige zuidwestenwind bij een graad of 14. Morgen 17 graden, zaterdag in het zuiden mogelijk 26. with my girl, how she blows my mind. Things we do and the things we share. Lets me know my girl, she cares. G-L-A-D, it's good for me. It's lots of love and emotion, but most of all.